Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn in Nederland steeds meer dakloze arbeidsmigranten. Op dit moment is 60% van de daklozen hier vanuit het buitenland naartoe gekomen om te werken. Volgens vakbond CNV hangt dat vaak samen, een baan en een huis. Heb je een baan, dan heb je ook een plek om te slapen. Maar op het moment dat je ontslagen wordt of je hebt geen werk meer... heb je ook geen plek meer om te slapen en kom je op straat. Veel van die mensen komen bij het leger des Hels terecht. Die zeggen dat hun opvang volloopt. Ze willen dat meer gemeentes hun best doen om die mensen weer snel aan het werk te krijgen... of terug te helpen naar het land van herkomst. Op meerdere plekken werkt dat al goed. President Trump stelt sancties in tegen het internationale strafhof in Den Haag. Hij is niet blij dat het strafhof de Israëlische premier Netanyahu wil vervolgen vanwege de oorlog in Gaza. Je hoort correspondent Jurden Daas. Ja, nieuwe dag en dus ook weer nieuwe decreten. Die sancties zijn deels symbolisch. Hè. Amerika erkende dat strafhof toch al niet. Maar het is wel iets meer dan dat. Want Trump wil een hele duidelijke boodschap sturen naar Den Haag. Kom niet aan die Amerikaanse belangen of dat van de Amerikaanse bondgenoten. Medewerkers van het strafhof kunnen door de sancties moeilijker een Amerikaans visum krijgen. En ook komen er financiële straffen steeds meer hogescholen stappen af van het bindend studieadvies, schrijft Trouw. Bij dat BSA moet je stoppen met je opleiding als je niet genoeg studiepunten haalt. Het kabinet wil dat het zo blijft. Maar hbo-instellingen zeggen dat ze studenten met een valse start niet meteen willen afstraffen. Ook Amsterdam wil dat verkeersminister Madlener alsnog met regels voor fatbikes komt. Die minister wil niet aan een minimumleeftijd of helmplicht... omdat dat technisch ingewikkeld zou zijn. Dat herhaalde hij deze week opnieuw. De verkeerswethouder in Amsterdam vindt dat antwoord te makkelijk. Ik kan best begrip hebben hoor, voor als dingen niet kunnen. Eh, maar ik denk dan, wat kan er wel? En stel dat dan voor. Eh, maar blijf niet hangen in het kan niet. Dus sorry, eh, ja, we gaan gewoon heel veel verkeersongelukken tegemoet zien. Als je op een fatbike een ongeluk hebt, beland je sneller in het ziekenhuis. Bijna de helft van die slachtoffers is tussen de 5, 12 en 15. Het weer nog een grijze dag met vooral in het zuiden kans op wat regen of motregen. Opklaringen zijn er alleen in het noorden. Het wordt een graad of 4, maar door de wind voelt het nog een stuk kouder.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 De daling komt door de aanpak van schijnzelfstandigheid. President Trump heeft sancties ingesteld tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Hij pakt het hof aan vanwege de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant. Luchtvervuiling door fijnstof komt het meeste voor in India, Centraal-Afrika en Zuid-Amerika. Dat blijkt uit metingen met een Nederlandse klimaatcamera op een satelliet die vorig jaar werd gelanceerd. Het weer. Het wordt een overwegend droge, maar grijze dag. In het zuiden kan wat regen vallen. Het wordt 4 of 5 graden. I mean it hatched on the ground So time flew right by me thought you heard it You got soul. You got soul. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. I said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said, I don't need you, so you don't approve or who choose to cruise. Gonna live my life sharp as a knife. I found my groove and I just can't lose. A1 style from head to toe. A cool cat flash, gonna let you know I'm a soul and leather kiss girls and pearls. Hot damn, everybody, let's play. So they promised you a good job.